Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de CERN niet vaker om advies heeft gevraagd. D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Renoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is en de wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij noemde de rol van de PVV in het parlementaire verkeer een teleurstelling voor Nederland. Kan zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Hij treedt op 1 september terug als voorzitter van de CERN, en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. In Colombia zijn 15 militairen omgekomen bij een aanval door linkse FARC-rebellen. Elf militairen zijn gewond geraakt. De militairen waren met helikopters geland in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Afgelopen vrijdag kwamen in een ander gebied in Colombia vijf militairen om bij gevechten met de linkse rebellen. Het Britse ministerie van Defensie overweegt luchtdoelraketten te plaatsen in het oosten van Londen. Om tijdens de Olympische Spelen eventuele luchtaanvallen van terroristen af te slaan. Inwoners van een appartementencomplex in Oost-Londen hebben een folder in de bus gekregen waarin staat dat er mogelijk een raketinstallatie op hun dak komt te staan. Het gaat om een complex waar zo'n 700 mensen wonen en waarvan het dak uitzicht biedt op het Olympisch Park. Komende week houden militairen een oefening in het complex. Daarna wordt besloten of de raketteninstallatie er komt. In Peking stonden er in 2008 tijdens de Olympische Spelen luchtdoelraketten in de buurt van de belangrijkste stadions.